Acht mensen raakten gewond, van wie drie er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van knooppunt Lankhorst op de A28 van Zwolle naar Hogeveen. Daar botsten zes auto's en twee vrachtwagens op elkaar. Volgens de politie werden de automobilisten verrast door de dichte mist. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn bijna 400 jongeren weggelopen uit een instelling. Het zijn jongeren met psychische problemen, slachtoffers van boys of kinderen die thuis niet te handhaven waren. Sommigen vielen al snel na hun ontsnapping in handen van boys. Het ministerie voor Jeugd en Gezin zegt dat 85% van de weglopers binnen twee weken weer terug is. In de gesloten jeugdzorginstellingen zitten zo'n 2000 jongeren. De aanleiding om weg te lopen is vaak een conflict met de ouders of problemen in de instelling. New York wordt steeds veiliger. Met nog een paar dagen te gaan staat het aantal moorden in de stad dit jaar op 461. Dat is het laagste aantal sinds 1963, het jaar dat het voor het eerst moordstatistieken werden bijgehouden. Negen jaar geleden stond de teller nog op ruim 2200. Veel New Yorkers waren bang dat het moordcijfer dit jaar zou stijgen vanwege de financiële crisis en de groeiende werkloosheid. Maar dat effect is uitgebleven. Ook het aantal verkrachtingen, overvallen en inbraken in de miljoenenstad daalde. De autoverkoop in Frankrijk stevend af op een record. Het aantal komt dit jaar waarschijnlijk uit op 2,7 miljoen. En dat is 10% meer dan vorig jaar. De groei zou vooral te danken zijn aan de slooppremie, zoals ook andere Europese landen die hebben ingevoerd. Kopers krijgen een vergoeding als ze hun oude auto bij de sloop inleveren en een nieuw milieuvriendelijk model aanschaffen. Het weer, flinke opklaringen en het vriest licht. Lokaal is er kans op mist. Overdag neemt de bewolking toe en valt er vanuit het zuidwesten neerslag.